Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De noord zijn getroffen door een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,3 en leidde tot veel paniek op de Molukken in Indonesië. Meldingen over slachtoffers of schade zijn er nog niet. Op televisiebeelden is te zien dat mensen in paniek een winkelcentrum uitrennen. Mensen die in de buurt van de zee wonen vluchten naar een hoger gelegen grond. Maar volgens het Indonesisch Agentschap voor Rampenbeheer is er geen risico op een tsunami. Regeringsleider Carrie Lam van Hongkong zou tijdens de protesten de afgelopen weken meerdere malen hebben willen opstappen. Maar China wilde haar niet laten aftreden, dat schrijft de Financial Times. Er is veel kritiek op de nieuwe uitleveringswet... die mensen die verdacht worden van criminele activiteiten uit te leveren aan China. Tienduizenden demonstranten gingen de straten op. Het is onduidelijk of de uitleveringswet wordt ingetrokken. Volgens de krant wilde Lam aftreden, maar accepteerde China dat niet... en moet ze aanblijven om de rotzooi op te ruimen die ze zelf heeft gemaakt. De ouders van de omgebrachte kinderen Romy, Savannah en Nick... zijn een petitie gestart voor hogere straf in het jeugdstrafrecht. Hun kinderen werden door minderjarigen gedood. De daders kregen alle drie de maximale straf. één of twee jaar jeugddetentie plus jeugd-TBS. De ouders vinden dat te weinig. Ze willen daarom dat de politiek hogere straffen mogelijk maakt. De petitie staat sinds gisteren online en is al bijna 20.000 keer ondertekend. In een woonwijk in Haarlem is vannacht een geparkeerde auto zwaar beschadigd geraakt door een explosie. Buurtbewoners schrokken rond 4 uur vannacht wakker. Door de knal lagen de ramen, deuren en het open dak van de auto eruit. Het is niet duidelijk of de explosie in of buiten de auto was. De politie heeft forensisch onderzoek gedaan... en een explosieve expert ingeschakeld, meldt NH Nieuws. En dan het weer. Bewolking, soms wat zon, maar ook kans op wat regen. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen en dinsdag verandert er weinig. Daarna wordt het warmer, met meer zon, maar ook kans op onweersbuien.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 to the gods. She's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets. Wake up, fuck, and then we going back to sleep. and colors stuck in your iris. We comfortable in silence.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 Two hearts, one valve, pumping the blood. Who with the flood, Who with the body, and two lives, one life, sticking it out, letting you down, making it right. Seasons they will change, life will make you grow, change will make you cry, cry, cry.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 Yeah. But y'all know that my girl been doing CrossFit. Kung pop, hit your ass with a cross kick. Pulling air out, wear out, you exhausted. No, she gonna slide anytime you bitches talk shit. Keep a little blade and a fucking lip gloss kid.